Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In hebben enkele mensen een darminfectie gekregen na een bezoek aan Duitsland. Drie mensen hebben daarnaast last van nierfalen, meldt het RIVM. Mogelijk is dat het gevolg van de EHEC-bacterie, die in Duitsland al aan 14 mensen het leven heeft gekost. In een van de drie gevallen is het zeker dat de nierproblemen worden veroorzaakt door de EHEC-bacterie. De twee andere gevallen worden nog onderzocht. In Duitsland zijn meer dan 1400 mensen ziek, van wie 350 ernstig. De autoriteiten vrezen dat dat aantal nog toeneemt. De bron van de besmetting is nog altijd niet vastgesteld. Vermoed wordt dat de bacterie op komkommers uit Spanje zit, maar zeker is dat niet. Vanaf de komende dag mag buiten de spits ook op een deel van de A2 en de A16 130 worden gereden. Het gaat om de A2 tussen Everdingen en Deil en de A16 tussen Moerdijk en Breda. In de spits gaat de maximumsnelheid afhankelijk van de verkeersdrukte omlaag. Dat wordt met matrixborden geregeld. Er zijn nu vier snelwegen waar 130 mag worden gereden. Sinds 1 maart mag het 24 uur per dag op de A7 tussen Wochnum en Friesland. En sinds 17 mei mag het s'avonds en s'nachts op de A6 tussen Almere en Jouren. Rijkswaterstaat doet proeven met drie manieren van snelheidsverhoging. 24 uur per dag, een deel van de dag en afhankelijk van de drukte. Later worden definitieve besluiten over de maximumsnelheid genomen. De IKEA-vestigingen bij Eindhoven, Gent en Liel zijn afgelopen avond ontruimd na een explosie. Rond half acht was er vlak buiten de IKEA in Zon bij Eindhoven een ontploffing in een prullenbak. Kort daarvoor was een wekker ontploft in de winkel in Gent in België. Ook bij Liel in Noord-Frankrijk was een kleine explosie. De explosieve opruimingsdienst bracht later op de avond in Zon nog een verdacht pakketje tot ontploffing. Het weer, enkele regen- en onweersbuien, vooral in de westelijke provincies.